Wat we nu weten is dat het vliegtuig zou landen op een nieuw vliegveld dat pas werd geopend. Ehm, en het vliegveld stortte neer tussen het nieuwe en het oude vliegveld in. Ehm, er zijn beelden van een vliegtuig, nog niet bevestigd dat dat dit vliegtuig was... maar dat tijdens het landen eh, boven de stad ineens kantelt. En dit vliegtuig kwam eh, terecht uiteindelijk in een eh, kloof bij een rivier. Aan boord zaten ook buitenlandse toeristen, onder wie Russen, Argentijnen en Koreanen. Hoe de crash kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Lutzenrad, het Duitse dorpje dat moet worden ontruimd vanwege de uitbreiding van een bruinkoolmijn, hebben activisten zich in boomhutten en een tunnel verstopt. De brandweer probeert met een ventilator genoeg zuurstof in de tunnel te blazen om te voorkomen dat de activisten stikken. En de politie heeft in Amsterdam zes mensen opgepakt die op een rondvaartboot hadden ingebroken. De groep wilde daar blijven en op Insta zette een van de agenten beelden van de arrestatie. Aangezien het er zes zijn hebben we ze allemaal aan elkaar vastgeboeid en lopen we nu eh, richting het bureau aangezien het eh, zo dichtbij is. Volgens de agent komen inbraken op zulke boten vaker voor en hij wil dan ook dat het stopt. De zes krijgen een bekeuring de wolken witter maken om klimaatverandering tegen te gaan. Daar wordt nu mee geëxperimenteerd. Want hoe witter de wolk, hoe meer zonlicht ze kaatsen. En daardoor zou de aarde weer afkoelen. Het idee is om zoutkristallen uit de zee te pompen en die dan weer in een wolk te blazen. In Abu Dhabi testen ze ook met wolken. Alleen hebben ze daar een ander doel, zegt correspondent Daisy Moore. Met één druk op de knop vuurt Ahmed die flares af En werkt het? En ja, en ja, het begint te regenen. Het klettert hier op het de TU Delft begint dit jaar aan een groot onderzoek... samen met een Britse universiteit naar de techniek om wolken witter te maken. Het weer, een bewolkt en grijs dagje met af en toe een bui. Er staat ook een harde wind met een graad of 8. Morgen regenachtig, ook kans op natte sneeuw... en dan flink wat kouder met een graad of 4.